kijk mij eens even aan. Oh Angelina, wat heb ik jou misdaad. Jij bent het meisje waar ik zo heel veel van hou. Mijn Angelina, beloof me jouw liefde en trouw. Waarom wil jij me nu gaan verlaten? Geef mij nog eenmaal een kans om te praten. Het was zo goed bij jou, we waren tevreden, mijn Angelina laat mij niet alleen. Oh Angelina, kijk mij eens even aan. Oh Angelina, wat heb ik jou misdaan? Jij bent het meisje waar ik zo heel veel van hou. Angelina, beloof me jouw liefde en trouw. Oh Angelina, kijk mij eens even aan. Oh Angelina, wat heb ik jou misdaan? Jij bent het meisje waar ik zo heel veel van hou. Mijn Angelina jouw liefde en trouw. Mijn Angelina, beloof me jouw liefde en trouw.